En in die gebieden daarvan zeggen we echt, eh, ga de weg niet op. behalve als het echt moet. Dat zijn zulke gevaarlijke omstandigheden. Er kan van alles over de weg heen vliegen, et cetera. Dus blijf thuis, eh, maar ga niet de weg op. En denk je, nou dan ga ik lekker met het OV. Dat wordt ook lastig. Er rijden de rest van de dag helemaal geen treinen meer. En op veel plekken komen ook de bussen, trams en metro's niet meer in actie. Het gevaarlijke stormweer blijft zeker tot halverwege de avond. En op sommige plekken zelfs tot diep in de nacht. Ons land gaat militaire spullen naar Oekraïne sturen. Het gaat dan bijvoorbeeld om scherpschuttersgeweren met kogels, gevechtshelmen en apparaten om mijnen op te sporen. Volgens minister Hoekstra kunnen de Oekraïners zichzelf zo beter verdedigen tegen de Russen, mocht dat nodig zijn. En hij is niet bang dat die geweren aanvallend worden ingezet. Tegelijkertijd is er natuurlijk niemand die er in redelijkheid rekening mee houdt dat Oekraïne een offensieve aanval begint. Eh, men is daar als de dood dat het eigen land wordt binnengevallen. Nederland stuurt geen militairen naar Oekraïne. En Lewis Hamilton heeft na dik twee maanden boordradiostilte weer van zich laten horen. Hij zegt dat hij ook komend seizoen weer meedoet in de Formule 1. En dat hij nooit heeft gezegd dat hij zou stoppen. Well, I never ever said I was going to stop. Um, yeah, but you scared us all. Let's be honest. I love doing what I do, and it is such a privilege working with this large group of people when you really feel like you're part of a family and part of a team, and you're working towards that common goal. There's there's no feeling quite like it. Eind vorig jaar werd Hamilton verslagen door Max Verstappen... die er in Abu Dhabi met de wereldtitel vandoor ging. Het weer. Komende nacht gaat het iets minder hard waaien... maar het blijft onstuimig dit weekend, met regen ook.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 De A4 naar Amsterdam ook 10 minuten extra tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer. En de A9 maar diemen tussen Batuverdorp en knooppunt Holendrecht is het oponthoud eh, ook 10 minuten. De A10 West richting de A10 Zuid tussen Sloterdijk en knooppunt Amstel 20 minuten vertraging.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 Dit is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen een bier, je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij je dier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar Pas als de haar gaat kraaien, doen wij het licht weer uit en zingen wij nog één keer luid.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 Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Het is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel. Dit is nog zeker is in de hemel voor iedereen op wie je leeft nog steeds op aarde, dus denken wij je hier. dit is nog zeker niet de laatste verder te drinken bij het hier. Dit is toch zeker niet de laatste.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 Donderd door de feiten en bevangen door het geluid van een wereld zonder vaart. Liep ik zwijgend door de straten, keek ik terug op mooie dagen. Ik had die tijd willen bewaren. Voor het eerst lijken we allemaal Vrijheid komt weer langzaam terug.